Jan van der Putten met het NOS-journaal. Minister De Jager voelt wel wat voor missie die de toekomst van de Nederlandse financiële sector gaat onderzoeken. Dat zei hij tijdens een debat in de Tweede Kamer. Het voorstel is afkomstig van het CDA en oppositiepartij PvdA. De commissie moet onder meer bekijken hoe de kredietverlening aan bedrijven en particulieren kan worden verbeterd. De onderzoekers kunnen zich ook richten op het eventueel splitsen van banken. De jager is geen voorstander van splitsing in nuts- en zakenbanken, maar wil wel dat in crisistijd het spaargeld uit een bank kan worden getild. PVV-leider Wilders wilde gisteravond de onderhandeling in het katshuis al afbreken. Dat zeggen bronnen in Den Haag. Er zou oneenigheid zijn over de WW in het ontslagrecht. En verder zou Wilders een referendum over de euro hebben geëist. Voor de VVD en het CDA is dat een onbespreekbare optie. De katshuisbesprekingen staan hiermee op het punt te mislukken. In het civiele proces tegen Dominique Strauss-Kaan heeft de rechtbank nog niet besloten of de zaak kan doorgaan. Strauss-Kaan is in New York aangeklaagd door een kamermeisje van een hotel. Ze zegt dat de oud-IMF-topman haar vorig jaar heeft verkracht. De advocaten van Strauss-Kaan vinden dat de rechtbank de klacht niet ontvankelijk moet verklaren. Omdat de Fransman als directeur van het IMF diplomatieke immuniteit genoot. Maar volgens de advocaten van het kamermeisje klopt dat niet. Omdat die immuniteit onder een VN-verdrag valt dat de Verenigde Staten niet hebben ondertekend. In Havana heeft paus Benedictus voor 300.000 Cubanen een openluchtmis geleid. De mis vormde de afsluiting van het driedaags bezoek van de paus aan Cuba. Na afloop had de paus een ontmoeting met oud-president Fidel Castro. De paus heeft in Cuba gepleit voor meer godsdienstvrijheid en een grotere rol voor de Rooms-Katholieke Kerk in de Cubaanse samenleving.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 Licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose, and you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might flick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the one two day. I'm the new ship, new young Rapunzel. Who are you, bitch? New lunch. I'm a ruin you cunt. Unbelievable. do When your goon spread up, bet this bitch won't get a match you won't do much See, even if you do want to bust You bitch, you get your cut and touch your crew up too Pop, you playing with your butter like a boo Won't you cock the gun too? What you do, eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating I'm a new one too, huh?